Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel landen maken zich zorgen om een Russische raketaanval vlakbij Polen. Vanochtend werd een militaire basis van het Oekraïense leger aangevallen. Volgens een gouverneur daar vielen er 35 doden en 134 gewonden. Die basis ligt dicht bij de grens van NAVO-land Polen... maar toch zou een misser niet automatisch betekenen... dat wij de Russen ook de oorlog moeten verklaren. Dat zegt correspondent Sander van Hoorn. Nee, zeker niet moeten. Eh, want een aanval op één is een aanval op alle. Dat artikel 5 dat is niet iets wat automatisch in werking treedt. Dat is iets wat door een lidstaat aangeroepen moet worden. Dus op het moment dat Polen zich aangevallen voelt... doordat er een raket op haar grondgebied terechtkomt... ja, dan kunnen ze dat artikel aanroepen. Ja, maar maar of ze dat ook zullen doen als het een foutje was, is nog maar de vraag. Door die oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 2,5 miljoen mensen gevlucht. In ons land worden nu 6200 Oekraïners opgevangen. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. In totaal wil het kabinet dat er 50.000 opvangplekken komen. En het was vannacht flink glibberen op een provinciale weg in de buurt van Roosteren in Limburg. Volgens Rijkswaterstaat lag er frituurvet op het asfalt, waardoor dat dus spekglad was. De weg was een tijdje afgesloten om alles weer schoon te maken, maar inmiddels is de weg weer open. Er zijn geen ongelukken gebeurd. En tennister Naomi Osaka is huilend van de baan gegaan op een toernooi in Californië... nadat ze vanuit het publiek was uitgescholden. De Japanse speelster vertelde na afloop dat het moment de hele wedstrijd door haar hoofd was blijven spoken. Ik kan niet I just want to say you and um, congratulations. Mm-hmm. Yeah. Just thank you. Ze zei ook dat het niet voor het eerst was dat speelsters op dit toernooi werden lastiggevallen door bezoekers. Het zou ook al eens zijn gebeurd bij Serena en Venus Williams. Het weer nog, af en toe wat wolken, maar ook zon vandaag. In de avond kan er een buitje vallen, maar verder blijft het grotendeels droog. Het wordt 14 of 15 graden.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 Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade.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 Open them out, they grill gleaming that we're cleaning. cleaning. They always be talking that country slang. We like beat the beat in the back beating. beating. I be so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming.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 Better be street if you're looking at me. I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status, ain't hood, ain't hood. I ain't checking for them. Better be street if you're looking at me. I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Gotta know to get dough and he better be street. I like them boys over there, they looking strong tonight. Strong tonight. Just might give one the phone tonight. I'll be in the dickies in my zone tonight. that might change my life. Change my Every time he look at me, my girls be like, that one may be the one tonight. If it's status ain't hood, I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean.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 Where they at? I know some soldiers in here. Where they at? Where they at? Don't mind putting that on me. Where they at? Salud, salud problem, you know they finish. Make you try to enjoy. While I know they finish, oh, make you try to enjoy. Say kata kata wuru not they finish, eh, oh. make you try to enjoy. Problem, you know they finish, eh, so make you try to enjoy. Uh-huh. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Make we dance like Luala, yeah, Luala. Dance like Luala. I just wanna live my life, if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money the double. As my money the pile up, oh, they make me oh, happy, oh, As my money the pile up, oh, they sweet my butt, oh, butt, the finish. Make you try to enjoy. but I not the finish. Oh, make you try to enjoy. Sekata kata uru uru not the finish. Eh. We you try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we you try to enjoy.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 Het begint meestal vrijdags, als het vijf uur is geweest. We gaan met z'n allen dan gezellig op stap zingen steeds weer als er een wordt getaald. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus zinken wij het hier. Dit is nog zeker niet de laatste. Dus als de haar gaat kraaien, doen wij het licht weer uit en zingen wij nog één keer luid. Ja, ja, la la la la la la la la la. Ja, la la la la la. Ja, la la la la la la. En Spaanders vroeg de wekker, dat is de grootste straf de week weer keihard werken, je telt de dagen af. Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste is in de hemel voor iedereen op bier. Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar als de hagen gaat kraaien, doen wij het dicht wel uit en zingen wij nog één keer luid. Dit is nog zeker niet. Paars op aarde, dus drinken wij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de hagel kraaien, doen wij het licht uit en zingen wij nog It could be true. All about love and what it can do to you. Highest risk of striking than boast of how I Alle informatie over de Zandvoortse gemeenteraadsverkiezingen kunt vinden op zandvoortkiest.nl. Elke stem telt. Zandvoortkiest.nl Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt? Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft?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 Should I leave it there? I'll take you for a ride. Body like December, ass on summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my driller, put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that? When you work, what you work, I invest in that.